Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. In de binnenstad van Leeuwarden woedt een grote brand. Die ontstond in een leegstaande woning boven een pizzeria... en dreigde over te slaan naar naastgelegen panden. Volgens een woordvoerder van de veiligheidsregio is dat voorkomen... en lijkt de brand inmiddels onder controle. Er is niemand gewond geraakt. De brandweer is nog met groot materieel aanwezig... en gebruikt onder meer hoogwerkers om de brand te blussen. De voor- en de achtergevel van het pand waar de brand ontstond staan op instorten. De uitkoopregeling voor zogenoemde piekbelasters had drie keer meer stikstofwinst kunnen opleveren. Bovendien had de stikstofvermindering die uiteindelijk wel behaald werd... anderhalf miljard euro goedkoper gekund. Dat blijkt uit onderzoek van Omroep Gelderland, NRC en Follow the Money. De regeling kostte het Landbouwministerie 1,8 miljard euro. Daarmee konden ruim 700 bedrijven vrijwillig worden uitgekocht... die samen het stikstofoverschot met 8% verminderen. Maar dezelfde stikstofwinst had ook behaald kunnen worden met een paar honderd miljoen... door de 133 boeren met de hoogste uitstoot gedwongen uit te kopen. Zo'n 12.000 mensen die een huis van een corporatie huren... zijn zelf eigenaar van één of meerdere woningen. Dat staat in een onderzoek van het Centraal Planbureau. Het gaat om ongeveer een half procent van de corporatiehuurders in Nederland. Een klein deel van de huiseigenaren heeft de woning door omstandigheden in bezit gekregen... bijvoorbeeld door een erfenis... Maar het overgrote deel heeft het huis gekocht om er geld mee te verdienen. Onder meer door het zelf te verhuren. Er zijn zelfs sociale huurders die meer dan 10 woningen in bezit hebben. Het weer.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 Die ontstond in een leegstaande woning en dreigde over te slaan naar naastgelegen panden. Volgens de veiligheidsregio lijkt de brand inmiddels onder controle. Zo'n 12.000 mensen die een huis van een corporatie huren... zijn zelf eigenaar van één of meerdere woningen, meldt het CPB. Het overgrote deel heeft het huis gekocht om er geld mee te verdienen. De uitkoopregeling voor piekbelasters had drie keer meer stikstofwinst kunnen opleveren. Bovendien had de stikstofvermindering die wel behaald werd... anderhalf miljard euro goedkoper gekund. Dat blijkt uit onderzoek van drie media. Het weer. Het is bewolkt met in de ochtend in het noorden plaatselijk mist. Vanmiddag wat regen en het wordt 6 tot 10 graden. Dit is ZFM. morning when thoughts are ZFM 106.9 FM. Clouds above go sailing by I found my meaning in this life blue sky.